12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip met 2-0 gewonnen van wereldkampioen Frankrijk. Kort voor rust maakte Wijnaldum de 1-0... en in blessuretijd zorgde de Pijf met een strafschop voor de eindstand. Het is de tweede achtereenvolgende stunt van Oranje in de Nations League. Vorige maand werd Duitsland met 3-0 geklopt. Als Nederland maandag tegen datzelfde Duitsland minimaal gelijk speelt... dan plaatst het zich voor het finale toernooi om de Nations League. De politie heeft een bestuurslid aangehouden van de stichting... die deze week probeerde via een kort geding een verbod af te dwingen op Zwarte Pieten... bij de intocht van Sinterklaas. Deze Rogier Meijerink zei in een televisie-interview... dat hij hoopte dat ouders die naar de Sinterklaas-intocht willen... nachtmerries krijgen over hun kinderen onder de botsplinters. Stephen Barclay is de opvolger van de opgestapte brexit-minister Raab. Barclay was staatssecretaris van Volksgezondheid... Hij was bij het referendum van 2016 voor de brexit. Raab stapte gisteren op omdat hij de brexit-afspraken ondermaats vindt. Barclay moet ervoor zorgen dat het land zich goed voorbereidt op de brexit... en dat een meerderheid in het parlement de deal steunt. In Istanbul hebben zes mensen levenslang gekregen... voor een rol bij een aanslag op het vliegveld van Istanbul. Drie terroristen bliezen zichzelf op in 2016... en dat kostte aan 45 mensen het leven. Zeker 160 mensen raakten gewond. Zes andere verdachten werden, werden gevangenisstraffen tussen 12 en 6 jaar opgelegd. Het Witte Huis moet CNN-journalist Jim Acosta weer toelaten. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Acosta's accreditatie was ingetrokken na een ruzie met president Trump op een persconferentie. De rechter stelde dat het onduidelijk is of de juiste procedure is gevolgd... en besloot daarom dat de perskaart moet worden teruggegeven. Het weer vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. In het oosten kan het lokaal min 4 worden. In de loop van de nacht lokaal mistbank. En morgen zonnig en rond de 9 graden. Maar in het noorden kan het lang grijs blijven.